Mark Visser met het NOS-journaal. De vier grote steden aan de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. En daardoor wordt de kans dat het kabinet met de gemeente over de totale bezuinigingen een akkoord kan sluiten uiterst klein. Het kabinet wil 700 miljoen euro bezuinigen op de sociale werkvoorziening. Daardoor zouden veel mensen voor een gewone baan in aanmerking komen. Gemeenten zeggen dat de werkplaatsen failliet zullen gaan. EU-burgers die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien moeten Nederland vertrekken. Als ze hier langer dan drie maanden zijn en geen uitzicht hebben op werk, komt er een eind aan hun verblijfsrecht. Het kabinet heeft daarover afspraken gemaakt met gemeenten. Verder kunnen EU-burgers alleen nog een bijstandsuitkering krijgen als ze Nederlands spreken of een cursus Nederlands hebben gevolgd. Aanleiding voor de maatregelen is het stijgende aantal werknemers uit de Midden- en Oost-Europa. De Tunesische autoriteiten willen oud-president Ben Ali vervolgen voor onder meer doodslag en drugsmokkel. Er zijn in totaal 18 aanklachten tegen hem ingediend. Na weken van massaal protest tegen zijn regime vluchtte Ben Ali in januari naar Saoedi-Arabië. Ook familieleden van Ben Ali en oud-ministers worden vervolgd. De regering van Tunesië heeft Interpol gevraagd alle tegoeden van de oud-president te bevriezen. De groei van de wereldeconomie zal dit jaar niet stilvallen, ondanks de ramp in Japan. Blijkt uit een peiling van persbureau Reuters onder 350 economen. De economen denken dat de wereldeconomie dit jaar met 4,2% groeit. Die prognose is dezelfde als de peiling die in januari werd gehouden, een maand voor de natuurramp. Tot besluit het weer. Vanavond wisselend bewolkt. Morgen vooral in het oosten veel bewolking, maar in het westen ook af en toe zon.